In 2013 ontruimde de politie in totaal ruim 1500 hennepkwekerijen in het Randstedelijk gebied. Tegen gemiddeld 1300 plantages in de jaren daarvoor. Stedin schrijft het succes toe aan een betere samenwerking tussen justitie, politie en de gemeente. En bovendien weten burgers beter waar ze op moeten letten, waardoor er meer tips over plantages bij de politie binnenkwamen, zegt Stedin. Een hulpverlener van het Evangelisch Begeleidingscentrum in Het Harde wordt verdacht van het jarenlang misbruiken van twee jonge vrouwelijke cliënten. Dat meldt dagblad De Stentor. Misbruik zou in 2009 zijn begonnen en de vrouwen hebben eind 2012 aangifte gedaan. De man van 48 is vorig jaar februari aangehouden, maar tot dusver is aan de zedenzaak geen rugbaarheid gegeven. Zijn strafzaak dient eind deze maand voor de rechtbank in Arnhem. De krant sprak met oud-bewoners en het management van de instelling. Het Evangelisch Begeleidingscentrum in het Harde zegt dat in overleg met cliënten, medewerkers en slachtoffers intern de regels zijn aangescherpt. In geen land ter wereld is de voedselvoorziening zo goed geregeld als in Nederland, vindt Oxfam Novib. De ontwikkelingsorganisatie legde de voedselgegevens van 125 landen naast elkaar. Tjaat is laatste op de ranglijst. Oxfam Novib wil met de lijst laten zien hoe goed of slecht het internationaal met de voedselvoorziening gaat. Nederland doet het zo goed omdat voedsel hier relatief goedkoop, gevarieerd, gezond en van goede kwaliteit is. Op het onderdeel overgewicht scoort Nederland wel slecht. Bijna 1 op de 5 Nederlanders heeft overgewicht. Het weer wordt droog, vannacht zijn er opklaringen, temperatuur ligt dicht bij het vriespunt.